4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat de komende jaren meer aandacht besteden... aan oude, onopgeloste misdrijven. Nieuwe DNA-technieken bieden mogelijkheden om tientallen van die cold cases... opnieuw onder de loep te nemen. Vandaag begint het verwantschapsonderzoek in de zaak van Marianne Vaatstra. Met dit soort onderzoek, dat sinds dit jaar is toegestaan bij strafzaken... kan de politie via het DNA-profiel van familieleden een dader op het spoor komen. Meer dan 8000 Friese mannen is gevraagd DNA af te staan... in de hoop dat daar op zijn minst een familielid van de dader bij zit. Het OM en het Nederlands Forensisch Instituut hebben de capaciteit... om elk jaar tien van dit soort zaken aan te pakken. Het CDA-bestuur gaat een commissie benoemen die onderzoek moet doen naar de nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen. Volgende week wordt vastgesteld wie erin gaan zitten en wat de precieze opdracht wordt. Het CDA ging van 21 naar 13 zetels. Volgens partijvoorzitter Oom staat het bestuur unaniem achter partijleider Buma... en bepaalt hij de koers in de formatie. Een aantal CDA'ers wil dat hun partij nu al laat weten... niet in een nieuw kabinet te gaan zitten, maar dat standpunt is niet overgenomen. Opnieuw is in Duitsland schade aan gebouwen ontstaan... bij het tot ontploffing brengen van een oude bom. In de stad Viersen, net over de grens bij Venlo... raakten twee gebouwen zwaar beschadigd, sneuvelden ruiten en dakpannen... en ontstonden scheuren in muren... In Viersen waren ongeveer 8000 mensen geëvacueerd. De bom van 250 kilo werd gistermiddag ontdekt bij werkzaamheden. Omdat niet kon worden uitgesloten dat hij zou exploderen als hij zou worden verplaatst... moest hij zo snel mogelijk gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. Drie weken geleden richtte een oude bom in München voor 100.000 euro schade aan... toen deskundigen die lieten ontploffen. Het weer, vrij veel bewolking en kans op wat regen. Het is een graad of 12. Overdag wolkenvelden, af en toe zon, maar ook enkele buien. En dan wordt het 17 à 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Goedemorgen, straks de nachtgedachten. Maar eerst Brian Ferry en Don't Stop the Dance. Montreal en I Know I Will Be Fine. speelt in oktober in de theaterzalen. En nu Guus Meeuwers met Centraal Station. Hierbij Dit is de Nacht op Radio 1. Dochtere plaatsen, lange gangen, een koude hal een kille sfeer. Glazen loketten, stenen trappen, een overkapping tegen slecht weer. Golven voor een moeder met kind, een ouderpaar, een man met een boek, een baasje met hond en een conducteur potloodventer in een donkere hoek. Centraal station, vol met beelden en vol met geluid. Maar ik zie je nog voor me, als ik mijn ogen sluit. Gele monsters, blauwe strepen hun zijn op rood, hun licht op groen. Een locomotief, een treinwagon, een motoren die zoemend hun werk doen. Centraal station, vol met beelden en vol met geluid, maar ik zie je nog voor als ik mijn ogen sluit. De trein vertrok, ik voelde me klein en leeg, toen ik hier alleen, toen ik hier alleen achterbleef. En ik bel zodra ik er ben en ik schrijf je iedere dag een wuivende hand uit het raam. Was het laatste wat ik zag. Centraal station, vol met beelden en vol met geluid. Maar ik zie je nog voor me, als ik mijn ogen sluit. nog voor me als ik mijn ogen sluit. Supertramp en Dreamer van de derde Supertramp LP Crime of the Century. Opgedragen aan een Nederlandse zakenman die de eerste twee Supertramp platen financierde. Op de originele demo van Dreamer slaan de Supertramp leden op kartonnen dozen. Hoewel er op de uiteindelijke mix wel drums zijn toegevoegd... zijn er nog steeds een paar kartonnen dozen te horen. Luister je er toch heel anders naar. Dit is Philip Bailey. No Compromise. and follow king De Nacht met Maarten Dallinga. New World Sun en Today en zojuist Redbone en Maggie uit 1971. Amerikaanse rockgroep uit Los Angeles die onder leiding staat van de broers Pat en Lolly Vegas. Redbone heeft in de jaren 70 in de Verenigde Staten regelmatig succes... met als hoogtepunt een single Come and Get Your Love... en ook singles als Maggie, die je net hoorde dus... en The Witch Queen of New Orleans bereiken de hitlijsten. Het is tijd voor De Nachtgedachte, een vertaling van een songtekst naar het Nederlands. Je kunt hem vinden zittend voor je deur, wachtend op een verrassing. En hij zal zich voelen alsof hij er al uren zit. En je kan hem vertellen dat hij daar voor altijd zal zijn. Dit is Adele en Daydreamer. soaking up the sun. He is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. A joy. good when he walks is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh. can tell that he'll be there for all I Daydreamer with eyes that make you melt. He lends his coat for shelter, plus he's there for you when he should stays all the same, waits for you, then sees you for de nacht. Le satin noir sur son teint blanc. À vous peignoir que c'est troublant. Oh, oh, oh. vous c'est troublant. Je noirais bien si pour dix ans, mais j'en prendrai pour cent dix ans au moins, au moins cent dix ans. Hélène, je suis pas vers laisse devenir ton amant, seul montagnard de tes monts blanc, de tous tes mon blanc. jette pas tous ces donjons. Moi je retourne chez ma maman. Moi chez ma maman. Hélène. seins À vous, baignoire, que c'est troublant. Oh, oh. À vous, c'est troublant. van Julian Clair. Hij behoort tot een groep Franse artiesten met een lange adem. Singles als This Melody en Ma Préférence beroeren wereldwijd vele muziekliefhebbers. En jaren na dato is de elegante zanger nog immens populair, nog steeds in het eigen Frankrijk. Dit is 10cc, For You and I. and we'll put till I come. Dit is De Nacht met Maarten Dallinga. Fraser en Here's to You. Annette, Peter Frampton en Show Me the Way. En nu Bertolf en Mary. she's like you.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 ask you for your daughter's hand. is de nacht. De EO. Down Under uit 1982 van Man at Work. En zojuist het ain't over Till It's Over van Lenny Kravitz. Zometeen het laatste uur van Dit is de Nacht van deze week... waarin we onder meer om half zes praten met een aantal mensen... Nederlanders in het buitenland in focus op de wereld. We gaan naar België en hebben het over Marc Dutroux... en over een gevangen die euthanasie mag plegen... En we vliegen naar Indonesië en hebben het over de anti-islamfilm en de protesten daartegen en angst voor recente, vanwege recente aardschokken. We bellen zometeen met België en Indonesië in Focus op de Wereld. Dus tot zometeen in het laatste uur van Dit is de Nacht.